Dit is dooral almegens met het NOS-journaal. President Trump heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, ontslagen. Hij wordt opgevolgd door CIA-baas Mike Pompeo. Het ontslag van Tillerson hing al maanden in de lucht. Geregeld werd hij als minister van Buitenlandse Zaken gepasseerd door Trump. Ook was duidelijk dat ze soms niet op één lijn zaten. De president zou Tillerson afgelopen vrijdag hebben gevraagd op te stappen. Die kwam daarop eerder terug van een reis naar Afrika, zo meldt de Washington Post. Als een bron binnen het ministerie heeft Tillerson niet gehoord waarom Trump van hem af wilde. Tillerson zelf zou hebben willen aanblijven. De opvang van zeehonden is soms schadelijk en kan in sommige gevallen beter worden beperkt, adviseert een overheidscommissie. Bijvoeren en opvangen van zwakke en zieke dieren is juist schadelijk voor de zeehondenpopulatie, staat in het advies. Het zoeken naar en het vangen van hulpbehoevende dieren in natuurgebieden moet volgens de commissie meteen gestopt worden. Opvang mag alleen als een dier gewond is geraakt door een aanvaring met een boot of door menselijk handelen. Er zijn vijf opvangcentra voor zeehonden in Nederland. Die zouden allemaal op eenzelfde manier moeten gaan werken. Door kleine scholen 20 miljoen euro extra te geven... slaat minister Slop volledig de plank mis... vinden belangenorganisaties in het onderwijs. Slop wil met het extra geld de sluiting van kleine scholen tegengaan... maar de organisaties zien het als een verkiezingsstunt. Ze vinden het personeelstekort een veel groter probleem. Ook zouden medezeggenschapsraden meer instemmingsrecht moeten krijgen... zodat de sluiting van kleine scholen makkelijker is tegen te houden. Op een eendebedrijf in Kamperveen in Overijssel is vogelgriep geconstateerd. Het is nog niet bekend om welke variant het gaat. Het bedrijf in Kamperveen werd in 2014 en 2016 ook al getroffen door vogelgriep. Volgens de NVWA worden alle 30.000 eenden op het bedrijf preventief geruimd. En ook het pluimvee van een buurbedrijf wordt uit voorzorg geruimd. Het weer vanuit het westen geleidelijk droog. 5 tot 8 graden is het. Morgen droog met geregeld zon. Dan wordt het 8 tot 12 graden. Donderdag in de loop van de dag regen. Vrijdag wordt het kouder. En dan kan de regen overgaan in sneeuw of natte sneeuw. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad nog altijd veel vertraging op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij Leusden, 6 kilometer. De weg is helemaal dicht in verband met bergingswerkzaamheden.